Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet trekt 4,2 miljoen euro extra uit voor de aanpak van seksueel geweld. Het geld gaat naar de Centra voor Seksueel Geweld. Er zijn er nu 9 van, maar het moeten er 16 worden. Ze zitten vaak in ziekenhuizen of bij de GGD. slachtoffers van seksueel geweld kunnen daar terecht voor medische of psychische hulp. Ook kunnen ze praten met politiemensen die achter de daders aangaan. Canada doet over twee weken niet meer mee aan de luchtaanvallen op IS in Syrië en Irak. Daarmee houdt de premier zich aan zijn verkiezingsbelofte van vorig jaar. Er doen zes Canadese gevechtsvliegtuigen mee aan de bombardementen op doelen van IS. Toen het land daarmee instemde had het nog een andere regering. Het besluit is slecht gevallen bij de VS en de rest van de internationale coalitie. Twee Canadese verkenningsvliegtuigen en een tankvliegtuig blijven nog wel in het gebied. Ook stuurt het land nog eens 130 militairen naar Noord-Irak om de Koerdische milities te trainen. Op een industrieterrein in Staphorst woedt een grote brand in een loods waar caravans en tenten lagen opgeslagen. Er komt veel rook vrij en omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Ook het treinverkeer rond Staphorst ligt stil. De politie roept bewoners via Burgernet op om uit te kijken naar twee verdachte mannen die er mogelijk iets mee te maken hebben. Niet eerder is een beursjaar zo slecht van start gegaan. De AEX-index sloot vandaag diep in het rood met een verlies van 3,2 procent. Daarmee blijft de Amsterdamse index nog maar net boven de 400 punten. Ook de beurzen in Frankfurt, Brussel en Parijs eindigden in mineur... met verliezen tussen de 3 en 3,5 procent omdat beleggers zich zorgen maken over de wereldeconomie... verkopen ze hun aandelen en stroomt het geld uit de beurzen. Het weer. Langs de westkust staat een zuidwesterstorm. Verder regent het en in het hele land zijn zware windstoten tot 100 km per uur.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 En westernmuziek, laatste kwartier natuurlijk. En het tweede uur meer symfonische muziek. En romantiek zit zowel in het eerste als in het tweede uur. Eerste uur, The Long Kiss Goodnight. En Flush Away and The Quick and the Dead. Natuurlijk doen we ook twee reclamebelletjes En de hit van de maand. En de hit van de maand komt uit de film The Hunting Ground... en wordt gezongen door Lady Gaga. Till It Happens To You. Mooi nummer. You tell me it gets better, it gets better in time. You say to pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know? What do you know? Tell me. Hold your head up and be strong. Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and in Ground. Gezongen door Lady Gaga. Lady Gaga was natuurlijk wel in het nieuws vandaag. Want eh, gisteravond, of vanochtend heel vroeg om half één moet ik zeggen... was het grootste sportevenement van het jaar in Amerika, de Super Bowl. En daar speelden de Caroline Panthers tegen de Denver Broncos, dacht ik. Ik ben een fan van de Panthers toen ik in oktober in de Verenigde Staten was... ook nog een paar wedstrijden van ze bekeken natuurlijk. En eh, ja, ik had het idee, die gaan het helemaal maken. Maar dat liep anders af van gisteravond. Eh, maar wat bijzonder was, was het optreden van Lady Gaga. Want zij was de aangewezen figuur om het volkslied te zingen. Dat is natuurlijk een grote eer bij dat evenement. En eh, ja, dat, ik wil je dat niet onthouden. Er staat een mooi filmpje op YouTube. Daar komt die Lady Gaga, de National Anthem. And perform our national anthem. Please welcome... Academy Award nominee and six-time Grammy winner, Lady Gaga. Oh, say can at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars. Great flyover by the U.S. Ja, dat past natuurlijk in de Amerikaanse beleving. Lady Gaga die het eh, de National Anthem zingt. En eerlijk is eerlijk, ik ben geen Amerikaan. Maar als je zoiets ziet, het is een prachtig filmpje op YouTube. Je moet maar eens kijken. Lady Gaga eh, zingt de National Anthem van Super Bowl 2016. Zeker de moeite waard. Mooi. Ja, helaas hebben de, de, de Caroline Panthers eh, verloren. Dat had ik niet verwacht. Maar goed, verrassingen zijn er altijd in de sport. En we gaan rustig door met ons programma. Dan gaan we natuurlijk iets met Amerikaans-achtig verder. En er zat een leuk muziekje bij in Discovery... en onder een filmpje van de Ford Mustang. En dat is Jimi Hendrix. If the sun refuses to shine I don't mind. I don't mind. If the mountains fell in the sea, let it be. It ain't me. Now if a six turned out to be nine, oh, oh ja, dat is de muziek die ook in de film eh, Easy Rider zat volgens mij. Maar hier heb ik hem uit een reclame eh, spotje gehaald. Maar het is een lang nummer, dus ik draai hem niet helemaal. Want we hebben een hele volle draaiboek. En gisteren was mijn jazzuurtje op de zondag. En toen heb ik iets gedraaid van Margriet Sjoerdsma een Nederlandse zangeres die eh, eh, ook een aardig reclame eh, deuntje heeft. Dat zit bij de BOVAG, van die BOVAG-garantie. No More Goodbyes, Margriet Sjoersma. Die draai ik wel helemaal. Mooi nummer. A glimpse of your see butterflies. The truth never lies, and we touch the sky. side Piet Sjoerdsma. Het eh, treedt op in een trio, misschien zeer binnenkort wel eens ergens aangekondigd staan. Zeker de moeite waard, jazz en pop zou ik bijna zeggen. Eh, ja, af en toe ben je aan het struinen als muziekliefhebber. En toen kwam ik een cd'tje tegen wat ik eigenlijk niet kende. Ik ken natuurlijk wel de film The Long Kiss Goodnight. film met eh, Gina Davis en Samuel L. Jackson in de hoofdrol. En muziek gecomponeerd door Alan Silvestri. Maar er is nog een cd'tje die er ook bij hoort waar allerlei popmuziek op staat. En dat vind ik wel leuk om daar iets van te draaien. En daar staat onder andere eh, deze op. Even kijken waar ik ze heb staan. Eh, de Longest Long Kiss Nena Sherry, Woman. Mooi nummer. should I? CFM Cinema en we draaien muziek uit de film The Long Kiss Goodnight. Althans, uit een cd'tje uit de film. Ik heb net al verteld, er is natuurlijk een grote cd... waar alleen maar de nummers van Alan Silvestri op staan. Maar dit is een cd'tje waar de andere muziek op staat. En dit was natuurlijk Santana met een prachtige uitvoering. voor een eh, Mooie uitvoering. Beter dan de zombies, vind ik persoonlijk. Het verhaal. The Long Kiss Goodnight. Onderwijsdocent Samantha Kane leidt aan geheugenverlies en wordt gekweld door mysterieus verleden... met behulp van privédetective Mitch Hennessy, gespeeld door Samuel Jackson ontdekt ze haar ware identiteit, die van geheimagenten Charlie Baltimore. Het tweetal ontdekt een samenswering tussen de geheime dienst en Baltimore aardsvijand wapenhandelaar Timothy Kane. Uh, Timothy. Kane kan hem alleen stoppen als haar dodelijk instincten uit haar geheugen weet te bevrijden. En tot die tijd kijkt ze machteloos toe en moet ze toezien hoe Timothy haar dochter ontvoert. Nou, spannende film, volgens mij een aantal keren per jaar op televisie. En ik vond het wel leuk om uit deze delen wat muziek te draaien. Eh, er staat onder andere ook deze op. Otis Redding en Carla Thomas. Bring it on home. natuurlijk om eh, lekker weg te kruipen op je bank. Dekentje erbij, kopje koffie. Eh, misschien wel chocomelletje, misschien wel iets sterkers. Een biertje of een wijntje. En dan lekker luisteren naar CFM Cinema. Mooie filmmuziek. En was wij bezig met de soundtrack van eh, The Long Kiss Goodnight. En daar doe ik toch nog een van uh, Alan Silvestri. The Long Kiss Goodnight uh, de, thema. van animatiefilms houdt, dan zit je morgenavond goed. Morgenavond zit je goed bij RTL 8, want dan is er een grappige film. Flushed Away, het film. Animatiefilm van David Bowers en Sam Fell. Met stemmen van onder andere Hugh Jackman, Kate Winslet, Ian McKellen en die circus. Op een dag wordt de goed geklede, gecultiveerde Londense muis Rodney door het toilet gespoeld. In het riool ontdekt hij een sprankelende en bruisende wereld... bevolkt door maffe personages waarin een schurkachtige pad de onderwereld wil overnemen. Gemaakt door de Aardman Studios die met klei animatiefilms zoals Wallace Gromit een ijzersterke reputatie opbouwden. Deze film is volledig op de computer gemaakt, maar bevat dezelfde kwinkslagen, dubbele bodems en grollen.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 Onder andere The Slugs, Mr. Lonely. Een keer vast uit een andere setting. Dat is Boots Randolph, uh, eh, Jackety Sax. je kent het vast uit de Benny Hill eh, shows. deze soundtrack Flush Away zit ook nog muziek van Harry Gregson eh, Williams. En eh, daar draai ik een nummertje van. Laatste nummer van deze soundtrack. Leuke film, leuke soundtrack. Harry Gregson Williams. Je aanspreekt... luister dan zeker de tweede uur naar CFM Cinema. Want daar zit onder andere muziek van La Glace et en Human, de documentaire met muziek van Armand Amar. Prachtige muziek ook. Eh, als je dinsdagavond eh, in de tv-gids kijkt... dan zie je dat er dinsdagavond eigenlijk allerlei films zijn... die de moeite waard zijn. En daar is het dus uitstekend weer voor. Laat de video rollen, zou ik zeggen. Neem ze op. Ik zie op dinsdagavond naast de film die ik net zei... Flushed Away, zie ik ook staan The Time Traveler... The Time Traveler's Wife. Dus ook twee uur wat muziek uitdraaien. En ook een western, die begint om kwart over elf. The Quick and the Dead. Nou, het westkwartiertje lijkt mooi om daar wat muziek uit te draaien. Ik kom niet erin dat ik dat wel eens vaak gedaan heb. Dus hierbij The Quick and the Dead. Muziek van Alain Silvestri. Redemption. and the Dead is een film die aanstaande dinsdag 9 februari om kwart over elf gedraaid op RTL 7. Een western van eh, Sam eh, Raimi met onder andere Gene Hackman, Sharon Stone, Russell Crowe en Leonardo DiCaprio. Die toen nog eh, lang niet zo beroemd was. Hij speelde geen onbelangrijke rol als patserig snelschietertje dat steeds weer nieuwe superlatieven verzint om zijn verrichtingen aan te prijzen. Maar een bad guy is het jochie toch niet. Daar is Gene Hackman voor ingehuurd. Terwijl Sharon Stone een wraakzuchtige poging mag doen... om de tiran van Redemption... want dat is Hackman in deze uh, eh, cartoneske western... naar de andere wereld te helpen. Uh, eh, prachtig film, zeker de moeite waard. Ik draag gewoon een paar nummers eruit. Tot eh, dinner tonight. Luisterde naar soundtrack van The Quick and the Dead. Muziek van Alan Silvestri. En I, I Didn't to Die. tot zover de Quick and the Dead. En dan gaan we nog, wil nog een paar minuutjes overhouden om iets te draaien van een van een bluesband. En dat is Cuban Blizzards natuurlijk. Trip into a Midnight Blues. En dat is een leuk nummer. En dat valt even tegen de klok van tienen als je over goede muziek tentoonstelling wil zien... dan moet je naar het noorden van het land. Want in het uh, Drents Museum, het Provinciaal Museum in Assen... is een tentoonstelling van uh, Cuban Blizzards. Harry Musquet tentoonstelling. Ja, Tripping to Midnight Blues, nummer van Herman Brood. Nooit zo vaak gespeeld door de band. gather away in the evening to a midnight blues. But every day we find out. eerste uur van CFM Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en we gaan direct na de klok van tien. rustig door met het tweede deel. Bijzondere films, bijzondere soundtracks, knallers van de ergste soort zou ik bijna zeggen. Onder andere Human, onder andere La Classe et le The Time Traveler's Wife, Falling Down, Mask of Sorrow, Tous le Soleil, nou het film op te noemen. was natuurlijk Cuban Blizzards en eh, met Herman Brood op piano. Tot zo direct.